Mariette Krol met het NOS Journaal. In Willemstad op Curaçao is de ceremonie begonnen voor eerherstel van slavenleider Tula. De plechtigheid zou eigenlijk gisteren al zijn, maar werd toen afgelast vanwege noodweer. Tula leidde in 1795 op Curaçao een opstand tegen het Nederlandse koloniale bewind. Die mislukte en hij werd als misdadiger ter dood gebracht. De ceremonie is bedoeld om hem te rehabiliteren. Onder andere staatssecretaris Van Huffelen zal dat doen in een toespraak. Koning Willem-Alexander heeft nog niet gereageerd op het NSDAP-lidmaatschap van prins Bernhard. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft wel de vondst van de lidmaatschapskaart bevestigd. De prins zelf heeft zijn lidmaatschap van de partij van Hitler altijd ontkend. Het CIDI noemt dat pijnlijk en wil een onderzoek naar het oorlogsverleden van de prins. Ook enkele Kamerleden willen dat, maar volgens premier Rutte is het niet nodig... omdat alle informatie al openbaar is. Bij de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid heeft premier Rutte ontkend dat fraude met uitkeringen en toeslagen een groot thema was toen zijn eerste twee kabinetten werden gevormd. Bij zijn verhoor over zijn tijd als minister-president zei Rutte dat het ministerie van Sociale Zaken in 2010 180 miljoen euro moest bezuinigen met fraudebestrijding maar in totaal moest er voor 51 miljard worden bezuinigd vanwege de financiële crisis. Daardoor kwam fraude als thema in de ministerraad ook niet uitgebreid aan de orde, zei Rutte. De Amerikaanse turnsters hebben voor de zevende keer op rij de wereldtitel voor landenteams veroverd. In Antwerpen wonnen ze goud onder aanvoering van Simone Biles. Voor de 26-jarige Biles was het haar 20 wereldtitel. De Nederlandse turnsters eindigden als zeven, zevende bij de WK. Het weer nog. In de noordelijke helft van het land bewolkt met wat regen en ongeveer 15 graden. In het zuiden opklaringen en een graad of 10.